Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen stevend dit jaar af op een verlies van 2,4 miljoen euro, meldt de Volkskrant. Dat zou komen door de hardnekkige problemen bij de organisatie, onder meer bij het afgeven van gezondheidsverklaringen. Volgens de krant staat in interne stukken van het CBR dat ook voor volgend jaar een miljoenenverlies wordt verwacht. Verzekeraars sporen steeds meer fraude op. Vorig jaar gebeurde dat bijna 13.000 keer. Zo'n 12 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de verzekeraars. In totaal is vorig jaar voor 82 miljoen euro aan fraude ontdekt. De oplichting die gebeurt het meest bij verzekeringen voor de auto, inboedel en aansprakelijkheid. Fraudeurs geven bijvoorbeeld een zoekgeraakte laptop op als gestolen... of zetten een aanrijding in scène. Maar ook was er een tandarts die zijn eigen vinger amputeerde... om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Koerdische strijders hebben de bufferzone op de grens van Syrië en Turkije verlaten... meldt het Turkse ministerie van Defensie. Dat baseert zich op informatie van de VS. Volgens het Turkse leger is er vanwege de terugtrekking nu geen aanleiding... om het offensief in Noord-Syrië uit te breiden. Turkije en Rusland spraken gisteren af dat ze samen gaan patrouilleren in het grensgebied... en dat de Koerdische strijders zich moeten terugtrekken. Het leger des Hels vreest dat het aantal daklozen verder zal stijgen... omdat de hulporganisatie minder geld krijgt van de gemeente. Dat schrijft het leger des Hels in een brief aan de Tweede Kamer. De hulporganisatie vangt daklozen op en begeleidt mensen die dakloos zijn geweest... of die juist hun huis dreigen te verliezen. Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zorg... moet het volgens het leger des Heils allemaal sneller en goedkoper... met het risico dat het aantal daklozen verder toeneemt. En de afgelopen tien jaar was er al een verdubbeling. Het weer, de mist die los geleidelijk op. Verder wolkenvelden met vanuit het zuiden plaatselijk wat lichte regen. Laat vandaag ook af en toe zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen nog iets zachter. Daarna wordt het herfstachtig en frisser.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 Pata, jaka, is er weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit het. Tina Martin. Zij weet het. Ja, en ondertussen gaan wij door hier bij ZFM... waar het 11 over 9 is. Met weer die Isley Brothers. Maar dan een hele andere bezetting met Mr. Big. Contagious. some me back something that's funny. So I called her mother's house and asked her, had she seen my baby? Oh, Drove my six around looking for that missing lady. Got back in, turned the TV on and caught the news. Then I put my hand on my head, cause I'm so confused. And then I turned the TV down, TV down. cause I thought I heard a squeaky sound. Whoa. know nobody else lives here. As I get closer to the stairway. not in my own damn house. What about she was creeping with another man? Oh, the download low happening to me all over again. And then I turned the TV down, TV down. Cause I know I heard a squeaky sound. Something going on up there upstairs. Cause I know and no one else lives here. time ago. No, no, I don't think so. Yeah, yeah, I feel I know you, brother, very well. No, no, you're mistaking me for somebody, yeah. Fresh can't you see two men are talking? Before I told you us to get to walking. Now I think y'all better leave this place. Cause I'm about to catch a what she said. Sexy lady, drive me crazy. Contagious. Ronald Isley en zijn broers, die Isley Brothers. En hun problemen thuis. 17 over 9 hier bij ZFM in de ochtend. En wij gaan gewoon lekker door met Jamiroquai. Can't find my way around you. See what you think when you don't think it now. You lost my love, but someone found it. falls upon my head. I don't think of you much at all. Just one thing seems to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only step 9. Van het album wat twee jaar geleden uitkwam. En als er iets uitkomt van hem, dan is dat ook meteen goud. En wij gaan door met Bo Cyrus, de idol-winnaar. En dit was zijn eerste plaat, Bjerk.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 En dit was Maan met Zo kan het dus ook. Gaan wij door naar de Brooklyn Funk Essentials. En die met over de creator. Bijna half tien, hier bij ZFM. No, this the of jazz roots and rhythm and blues that the mm-hmm, Don't know, don't bother world. Mmm, don't bother world. Mmm, that just the Brooklyn Funk Essentials. The creator has a master plan. Ik hoor hem niet zo vaak, maar ik vind het een leuke plaat. Precies half tien hier bij ZFM. En de vaste luisteraars weten het. Wat doen we altijd om half tien? Juist, de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag in Jazz is niet eng heb ik een heel orkest meegenomen. Een hele big band. En dat is de big band van Tony Bennett. En die zingt samen met Lady Gaga. En dat hebben ze ongeveer een jaar of acht geleden opgenomen. En Lady is a Tramp. En ik praat er niet doorheen, want tegen dat orkest kom ik toch niet op. Hier zijn ze met z'n tweeën. Tony Bennett en Lady Gaga. She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> she does not like crap games with barons and earls. Whoa. why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a I'm tramp. A Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's, why the lady is a champ. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake. <laughs> She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Oh no? so. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why a lady is a tramp. Tony Bennett en Lady Gaga hier bij Jazz is niet eng wel op ZFM, waar het vijf over half tien is. En wij doorgaan met de allernieuwste Simply Red. I'm taking it. But here met een nieuwe Simply Red hier bij ZFM... waar het 9 uur 37 is. En wij doorgaan met Ariana Grande. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much. But I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't blue drive me crazy cause I can't like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low mm. Bad vibes with the goes. Friend van Ariana Grande. Ja, en dan gaan we gewoon door naar de Girlfriend. En dat is die van Christina de Queens. ZFM 2014. Het geluid van Zandvoort. Mijn naam is Walter Sans en ik ben nog tot 10 uur bij je. En wij gaan door met Christina en de Queens en haar Girlfriend. skin rush for no reason. Boys are loading their arms, Girl, gasp with envy. Yeah. F-f-foom, and they mimicking endlessly. Same as sadness in small lumps on my jaw. For lusting after is the usual for sure. May your girl come, birdie day under the spur. F-f-fingers and release really come touch your girl, then girlfriend. and my fame in the lake. Let's see now how fast you're breathing and how long this will take. Cause you used to pass by me, think that I'm baffling a liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in, sweats in the morning. I muscled in, for I wanted to hold him. Then traveled to let those bird dogs rage through me, fuck, fuck is you, fuck, fuck is you now. Girl. boyfriends We hebben de girlfriend gehad. Dan blijft er nog een maîtresse over. Nou. Laat Marco Borsato nou het over de maîtresse zingen.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 Mooie film. Die zo bekend, maar hij is echt wel leuk. Hij is van 2007. En als je nou van lekkere arthouse films houdt... kom dan vanavond ook naar het circus hier in Zandvoort. Daar is de, elke woensdagavond de filmclub Simon van Kolm. En eh, vandaag echt een leuke film, El Reino. Spaanse film, veel prijzen gewonnen ook daar. Een, een, een spannende politieke thriller. En die begint vanavond om half negen bij de filmclub Simon van Kolm. En dat is elke week is dat echt heel erg leuk hier in het Circus in Zandvoort. En over film gesproken en over leuke series bijvoorbeeld. Stranger Things ken je. En nou, aangezien we ook heel veel Duitsers in het dorp hebben deze week... waarom niet een plaatje van Nena? En dat komt uit Stranger Things. je kunt wie, ik kunt wel, ik kunt wan. En dan krijg ik ook meteen op mijn kop. Hè, want dat komt dus helemaal niet uit Stranger Things. Dat komt uit Dark. En dat is die Duitse serie die ook over een parallel universum gaat. Net als Stranger Things. Goed, dat ook weer rechtgezet. Gaan wij door met wat volgens mij een hele grote hit wordt. Wesley Bronkhorst en Burkert Lewis. Reis met me mee. en verlies mijn verdriet. Door de wind meegenomen, zodat niemand dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd, wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit. Voel ik mij niet meer bezit bezit. en dat was Wesley Broncos samen met Burger Lewis. En volgens mij wordt dat een hele grote. Nou ja, dan is het weer bijna zover. Het is eh, bijna tien uur, nog één minuutje. Ik hoop dat je het leuk vond. Morgen zit Ger Loogman hier. En dan maakt hij er weer een leuke show van. Ik ben er maandag weer. Maak er een leuk weekend van. Geniet van Ajax Feyenoord. Dat komt volgens mij helemaal goed.